droom ik dat jij er niet meer zal zijn Dat ik alleen ben, alleen en heel klein Klein en onzeker, onzeker en bang Bang voor de toekomst, maar dat duurt nooit lang Om die dromen te wagen, als sneeuw voor de zon Of denk aan die dagen, dat het begon Dan vul ik mijn glas en drink ik op jou Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou Jij bent de zon Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee. Want dan gaan we samen naar verre landen, een eiland omringd door goudgele stammen. We leven van liefde, de zon en de zee. We dus blijf daar niet zitten en kom met me mee. Want als domen gevaren als sneeuw voor de zon. Denk dan aan die dagen dat het begon. Dan vul ik mijn glas en drink ik op jou. Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon. Jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee.